4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Armeense kinderen Lily en Howick moeten vandaag definitief Nederland verlaten. Dat heeft de kortgedingrechter in Amsterdam bepaald. Volgens de rechter zijn er geen redenen waarom de uitzetting van de kinderen niet door kan gaan. De advocaat van Lily en Howick had om uitstel gevraagd... omdat het niet goed zou gaan met hun moeder die al in Armenië is. Maar volgens de rechter is er geen officiële diagnose gesteld van de moeder... Ook wijst de rechter erop dat er afspraken zijn gemaakt over financiële ondersteuning, scholing en onderdak voor de kinderen in Armenië. De oprichter van de Chinese webwinkelgigant Alibaba stapt op als topman van het bedrijf. De 53-jarige Jack Ma gaat met pensioen en gaat zich nu vooral richten op onderwijsprojecten die hij zal financieren. Ma richtte het bedrijf in 1999 op, dat nu is uitgegroeid tot een van de grootste webwinkels ter wereld. Vorig jaar maakte het bedrijf 9 miljard euro winst. Jack Ma is dankzij Alibaba de rijkste man van China geworden. In de Iraakse stad Basra hebben betogers het consulaat van Iran bestormd en in brand gestoken. Het gebouw is in vlammen opgegaan. De boze menigte vindt dat Iran te veel invloed heeft op de politiek in Irak. Ook zijn de Irakezen boos omdat de regering volgens hen corrupt is. Het is al dagen onrustig in Irak. De afgelopen week vielen bij protesten tien doden. Voormalig adviseur van Donald Trump, George Papadopoulos... is veroordeeld tot 14 dagen cel. Hij loog tegen FBI-agenten die onderzoek deden... naar Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen. Papadopoulos was tijdens de verkiezingscampagne in 2016... buitenlandadviseur van Trump. Hij had via tussenpersonen contact met de Russen. Die beloofden hem belastende e-mails over Trumps rivaal Hillary Clinton. Toen hij daarover werd ondervraagd door de FBI, loog hij hierover. Het weer in het noorden kans op een bui, in de rest van het land opklaringen bij een graad of 10.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 Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody you love somebody, set them free. That's it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want no 106.9 ZFN they gather close and be denied.